Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Paus Franciscus heeft vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek... de traditionele paaszegen Urbi et Orbi uitgesproken. De paus riep in zijn paasboodschap op tot een onmiddellijk staakt het vuren in de Gazastrook. Ook wil hij dat er meer humanitaire hulp Gaza binnenkomt. Het was op het Sint-Pietersplein ontzettend druk, zegt mijn collega Andrea Vrede. Voor de Orbit Orbizegen is hij in de pausmobiel gestapt, de open jeep... en is hij over het plein gereden. Zelfs over de weg die naar de Sint-Pieter toeleidt. Dat was een enorm lange route. Echt eindeloze rondjes, minutenlang, bijna 15 minuten. De mensen waren uitzinnig. En ik moet zeggen, hij leek er ook behoorlijk van te genieten. In zijn speech had de paus het ook nog over de oorlog in Oekraïne en Syrië. De eigenaar van feestcafé Petticoat in Ede, waar gisteren een gijzeling was, kent de verdachte niet. Dat zegt hij zelf. Wel had de man eerder in de nacht al op het terras zien staan. De eigenaar zegt dat de man net een pop leek, zo stil stond hij. De politie in Ede onderzoekt nog of de gijzelnemer het personeel kende en wat zijn motief was. In Frankrijk zijn botten gevonden van een peuter die al maanden werd vermist. De tweejarige Emile verdween in juli vorig jaar in het, doop, in het dorp Lotvernet in de Franse Alpen. Een wandelaar vond in de buurt van het dorp een schedel die van het jongetje blijkt te zijn. Hij werd vorig jaar voor het laatst gezien in een steegje bij het huis van zijn opa en oma. Hoe de peuter is overleden is nog niet duidelijk. Ajax neemt drie belangrijke punten mee naar huis. De Amsterdammers wonnen in Zwolle net met 3-1 van Peck. Ajax ging volgens aanvoerder Steven Bergwijn goed van start, maar werd daarna slordig. Natuurlijk, we komen vroeg met 0-2 eh, voor. Maar eh, ja, dan gaan we een beetje achteruit leunen, gaan we eh, met hun spel mee. Alleen maar lange ballen, te weinig tempo en dan brengen we hun eigenlijk onnodig in de wedstrijd. Ajax staat nu vijfde, acht punten achter de nummer 4, AZ. De nummer 2, Feyenoord, speelt nu thuis tegen Utrecht. En ook de wedstrijd FC Twente Heracles Almelo is nog bezig.